Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Man van het internationaal atoomagentschap is dit weekend in Teheran. Yukiya Amano praat daar met hoge functionarissen van het Iraanse atoomprogramma. Hij wil onder meer dat Iran inspecteurs toelaat op een omstreden militair complex. Woensdag begint in Bagdad internationaal overleg over het Iraanse atoomprogramma. Onder meer de VS, Rusland en China willen dat Iran concessies doet om de angst weg te nemen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. De spanning over het Iraanse nucleaire programma is de laatste maanden opgelopen. Onder meer de VN, de VS en de EU hebben sancties ingesteld tegen Iran. In Camp David is de topconferentie van de G8-leiders begonnen. President Obama ontvangt op zijn buitenverblijf onder andere bondskanselier Merkel en de nieuwe Franse president Hollande. De G8 had ook de rentree kunnen worden van de Russische president Poetin, maar die heeft zijn premier met Vf gestuurd. Op de agenda staan onder meer de eurocrisis, het Iraanse atoomprogramma en de situatie in Syrië. Ook wordt er gesproken over de klimaatverandering en de honger in de wereld. Aansluitend begint zondag in Chicago een topconferentie van de NAVO, die vooral zal gaan over Afghanistan. De Franse president Hollande heeft zijn kiezers beloofd dat hij nog dit jaar de Franse troepen zal terughalen uit Afghanistan. President Obama probeert hem op andere gedachten te brengen, maar op Camp David zei Hollande dat hij bij zijn verkiezingsbelofte blijft. De Maastrichtse advocaat Fernand Tripels wordt vermist. Hij is maandag voor het laatst gezien bij een hotel in Laanaken, net over de grens in België. Daar vond de politie ook zijn grijze Maserati. De Belgische politie is naar hem op zoek en heeft een opsporingsbericht over Tripels verspreid. De Nederlandse politie werkt mee aan het onderzoek, maar kan niets over de zaak zeggen. De 52-jarige Tripels komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. Het weer vannacht droog, minimaal ongeveer 10 graden. Overdag zonnige periode, maar in de middag kans op een bui.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 do matter what you wear, all that matters is who you with. Some jiggy some straight grind, all up in the club just to have a good time. Oh, hey, where the party at? Uh -huh. Girls is on the way, where the Bacardi at? Uh. Uh-huh. Models and models talking all of that. Yeah. No, I can't forget about my love. Where the party at? And all my girls. enemies and friends. I'm sliding in past those. Oh. Both eyes closed, uh -huh. both arms oh.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 There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah.